7 uur. Mark Visser met het NOS Journaal. De natriumfabriek in Farmsum bij Delfzijl is onder controle. Vannacht rond 2 uur ontstond er brand nadat er iets fout was gegaan bij het overladen van natrium. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. De brandweer trok vannacht sticht terug nadat zich in het gebouw een aantal explosies had voorgedaan. In het gebouw lag zo'n 2 à 300 kilo vloeibare natrium. De brandweer adviseerde omwonenden om ramen en deuren gesloten te houden. De wijde omgeving van de natriumfabriek in Farmsum was afgezet, maar inmiddels zijn de wegversperringen weer weggehaald. In Griekenland hebben politici een principeakkoord gesloten over de vorming van een overgangsregering. Premier Papandreou stapt op en wordt vervangen door een interim premier. De overgangsregering moet het Europese steunpakket door het parlement loodsen. Het Griekse ministerie van Financiën zegt dat de Grieken op 19 februari naar de stembus gaan. Vandaag praten de partijen verder over de invulling van het akkoord. De presidentsverkiezingen in Guatemala zijn gewonnen door oud-generaal Perez Molina. Hij kreeg bijna 55% van de stemmen. De 60-jarige Perez Molina is lid van de rechtse patriotistische partij. Ook in Nicaragua waren gisteren de presidentsverkiezingen. Uit de eerste voorlopige uitslagen blijkt dat de zittende president Ortega een goede kans maakt op een derde ambtstermijn. De commissie De Wit begint vandaag met de parlementaire enquête naar de kredietcrisis. De commissie onderzoekt de maatregelen die de overheid nam tussen september 2008 en februari 2009. Onder andere oud-premier Balkenende en oud-minister Bos zullen over het gevoerde beleid onder Ede worden gehoord. Het gaat dan bijvoorbeeld over de overname van ABN AMRO. Lady Gaga is de grote winnaar van de MTV Europe Music Awards. De Amerikaanse zangeres won in vier categorieën, waaronder bestelijke vrouwelijke artiest en beste nummer. Zoals altijd was ze weer bizar gekleed, ditmaal in een grote zilveren jurk met een hoed die volledig haar gezicht bedekte. Beste mannelijke artiest was Justin Bieber die in totaal twee awards won. Het weer bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Het wordt zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Langs de files in de Randstad op de A7 Hoornzaandam, Tussen afrit Averhoorn en Purmerend Noord staat 4 kilometer file. De linkerrijstrook is daar dicht. Op de A8 Zaandam richting Amsterdam. Tussen Knopend Zaandam en Knopend Komplein 3 kilometer. A12 Den Haag richting Utrecht 14 kilometer tussen Zevenhuizen en Woerden door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. A15 Rotterdam Europoort tussen Hoogvliet en de Botlektunnel 4.